9 uur. Anouk Thijssen met het NOS-journaal. PostNL is te laks met het beschermen van het briefgeheim, zegt toezichthouder Opta. Vreemden kunnen soms makkelijk bij de post komen en soms staan posttassen onbeheerd op de openbare weg. De Opta vindt dat PostNL de locaties waar de post ligt beter moet afsluiten en dat bezorgers hun posttassen moeten verzegelen als ze op pad gaan. De Opta dreigt een boete van maximaal 450.000 euro op te leggen als de situatie niet verbetert. PostNL zegt dat de bescherming van het briefgeheim bij het bedrijf de hoogste prioriteit heeft, maar dat postbezorgen mensenwerk blijft. De Raad van Commissarissen van spoorbeheerder ProRail ziet af van het deel van de bonus over vorig jaar dat nog niet was uitbetaald. De top krijgt wel een loonsverhoging, maar die is lager dan de bonus, schrijft minister Schultz van Haag aan de Tweede Kamer. ProRail zal in de toekomst ook geen bonussen meer uitkeren. Volgens de minister laat de Raad van Commissaris op die manier blijken dat het bedrijf zich wat aantrekt van de kritiek na de winterweerperikelen en de ICT-storing van dit jaar. Door die slechte prestaties is er veel kritiek gekomen op de bonuscultuur bij ProRail en de NS. De NS heeft over het bonusbeleid nog geen beslissing genomen. In Leerdam is een gemeenteambtenaar aangehouden. De 51-jarige man wordt ervan verdacht dat hij de gemeente voor tienduizenden euro's heeft benadeeld. De ambtenaar was onder meer verantwoordelijk voor het inschakelen van externe bedrijven bij de gemeente en het toezicht daarop. Die bedrijven zou hij privéklussen hebben laten doen, waarvoor de rekening naar de gemeente ging. Ook zou hij jarenlang spullen hebben besteld op kosten van de gemeente Leerdam. De zaak kwam aan het rollen toen de gemeente een anonieme brief kreeg over de praktijken van de ambtenaar. Het weer. Vannacht koelt het af tot 12 graden aan de kust, tot 8 graden in het oosten van het land. Morgen vooral in het westen veel bewolking en overal kans op een bui. De dagen daarna stijgt de temperatuur naar 25 graden. Dagelijks kans op een aantal stevige buien. Dit was het nieuws. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.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 Vreemden kunnen soms makkelijk bij de post komen en soms staan posttassen onbeheerd op de openbare weg. De Opta vindt dat PostNL de locaties waar de post ligt beter moet afsluiten en dat bezorgers hun posttassen moeten verzegelen als ze op pad gaan. De Opta dreigt een boete van maximaal 450.000 euro op te leggen als de situatie niet verbetert. PostNL zegt dat de bescherming van het briefgeheim bij het bedrijf de hoogste prioriteit heeft, maar dat postbezorgen mensenwerk blijft. De Raad van Commissarissen van spoorbeheerder ProRail ziet af van het deel van de bonus over vorig jaar dat nog niet was uitbetaald. De top krijgt wel een loonsverhoging, maar die is lager dan de bonus, schrijft minister Schultz van Haag aan de Tweede Kamer. ProRail zal in de toekomst ook geen bonussen meer uitkeren. Volgens de minister laat de Raad van Commissaris op die manier blijken dat het bedrijf zich wat aantrekt van de kritiek na de winterweerperikelen en de ICT-storing van dit jaar. Door die slechte prestaties is er veel kritiek gekomen op de bonuscultuur bij ProRail en de NS. De NS heeft over het bonusbeleid nog geen beslissing genomen. In Leerdam is een gemeenteambtenaar aangehouden. De 51-jarige man wordt ervan verdacht dat hij de gemeente voor tienduizenden euro's heeft benadeeld. De ambtenaar was onder meer verantwoordelijk voor het inschakelen van externe bedrijven bij de gemeente en het toezicht daarop. Die bedrijven zou hij privéklussen hebben laten doen... Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files. Er wordt op snelheid gecontroleerd op de A4 tussen Amsterdam en Den Haag.